Primark maakt goedkope kleding en is vooral onder jongeren erg populair. De Bijenkorf noemt de sluiting van vijf filialen een moeilijk besluit. De filialen in Arnhem en Enschede gaan begin volgend jaar dicht. In het voorjaar van 2016 sluiten de winkels van de Bijenkorf in Groningen, Breda en Den Bosch. In totaal verdwijnen er 262 arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd kondigt het bedrijf aan meer te gaan investeren in de zeven bijenkorfvestigingen die open blijven. De Britse recherche heeft nieuwe informatie gekregen over de dood van prinses Diana en haar partner Dodi Al-Fayed in 1997. Scotland Yard heeft bekendgemaakt dat rechercheurs bezig zijn de geloofwaardigheid van deze informatie vast te stellen. De politie benadrukt dat het niet gaat om een nieuw onderzoek naar de omstandigheden waaronder het paar verongelukte in Parijs. Eerder onderzoek wees uit dat het ongeluk te wijten was aan het roekeloze rijgedrag van de chauffeur van de auto waarin Diana en Dodi zaten. Van wie de nieuwe informatie afkomstig is, is niet duidelijk. En ook over de informatie zelf is niets bekendgemaakt. Op het WK Atletiek in Moskou hebben de Nederlandse deelnemers vandaag geen rol van betekenis kunnen spelen. Sprinter Shurandi Martina eindigde in de finale van de 200 meter als zevende. Hij had last van een lichte blessure. Usain Bolt won de race. Marathonloper Michel Butter stapte al na een kilometer of 13 uit de race. Hij had rug- en liesklachten. En in die finale van de 5000 meter voor vrouwen eindigde Suzanne Kuiken als achtste. Ze was daarmee de beste Europese atlete. En in de eredivisie heeft PSV ook zijn derde wedstrijd gewonnen. In eigen huis werd Go Ahead Eagles met 3-0 verslagen. Cambuur won thuis met 4-1 van FC Groningen. En drie andere wedstrijden zijn nog bezig.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 For roasting up. The carcasses were thoroughly washed, prepared ready to cook, and subjected to government inspection. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. ready to go. Global House Vibes with DJ Malzo. with DJ Malzo. time for the hottest house vibes on the planet.